Twee dagen geleden speelden ze ook tegen Groot-Brittannië, toen werd het 8-0. En zaterdag wonnen ze van Argentinië met 4-1. Morgen spelen ze weer tegen dat land. Arbeidsmigratie kan in Nederland maar in beperkte mate de problemen van vergrijzing en het personeelstekort oplossen. Dat zegt de adviesraad Migratie, een speciale commissie die hier onderzoek naar deed. Na 2040 ontstaat er volgens de onderzoekers mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk is voor al die extra mensen. Volgens de adviesraad is het belangrijk dat er daarom selectief gekeken wordt naar welke arbeidsmigranten Nederland binnenhaalt. Sharida Spitsen hoopt na haar carrière als voetbalster trainer te worden in het mannenvoetbal. Het lijkt me een uitdaging en ik denk dat mannen en vrouwen van elkaar kunnen leren, zei de speelster in Studio Voetbal. De 33-jarige Spitsen hoopt dat te kunnen doen bij Ajax, waar ze nu zelf ook speelt. Er is nog nooit een vrouwelijke hoofdtrainer in de eredivisie voor mannen geweest. De naam van Sarina Wiegman is wel al eens ingevallen, maar zij gaf recent nog aan het naar haar zin te hebben in de top van het vrouwenvoetbal de politie heeft vanavond een fietser van de A59 in Brabant geplukt. De Poolse man van 20 reed zonder verlichting eerst met het verkeer mee in de richting van Drunen. Later fietste hij in tegenovergestelde richting naar Waalwijk. Agenten waren na meerdere meldingen van automobilisten snel ter plaatse en hebben de man van de snelweg gehaald. Hij is meegenomen naar het politiebureau en kan rekenen op meerdere boetes. Het weer, de hele nacht is er nog kans op een bui. Het is zacht, zo'n 7 tot 11 graden. In de ochtend ook nog verspreid over het land wat buien.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 Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. No te preocupes, baby, for real. <laughs> Because you gon' like how it feels. Cause I another day has gone. alone. It's kinda like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow.